Hij belooft volledig mee te werken aan het politieonderzoek. Wel blijft hij achter de vrouw staan die destijds hoofdredacteur was van de krant... en inmiddels de uitgever is van News of the World. Intussen zijn er nieuwe beschuldigingen geuit tegen de krant. Die zou telefoons hebben gehackt van nabestaanden van Britse militairen... die sneuvelden in Afghanistan en Irak. Volgens de krant The Daily Telegraph waren de nummers in bezit van een privédetective... die voor News of the World werkte. Het mediabedrijf van Murdoch zegt verbijsterd te zijn als die beschuldigingen kloppen. De tsunami-waarschuwing voor Nieuw-Zeeland is ingetrokken. De waarschuwing voor een vloedgolf werd afgegeven na een zeebeving bij de Kermadec-eilanden ten noorden van Nieuw-Zeeland. Die beving had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter, op een diepte van 48 kilometer. Nieuw-Zeeland werd in februari getroffen door een zware aardbeving bij Christchurch, waarbij zeker 181 mensen omkwamen. Daarna volgden duizenden naschokken. De inmiddels ingetrokken tsunami-waarschuwing gold ook voor de Tonga-eilanden en de Kermadec-eilanden. In Spijkenisse is bij een grote brand een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. De brand woedde in twee schuren naast een leegstaand huis. Uit metingen van de brandweer bleek dat de asbestdeeltjes zich niet ver hebben verspreid en dat er geen gevaar is voor omwonenden. Eén van de twee schuren is uitgebrand, de andere kon nog worden gered. Bij de brand in Spijkenisse raakte niemand gewond. Dan is weer nog, vannacht opklaringen en een graad of 12. Overdag eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken... en vooral in het noorden enkele buien. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.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 I stand at your gate and I sing you a song in the moonlight, a love song, my darling, a moonlight song. gezocht op eh, internet om eh, erachter te komen <laughs> wie deze, <coughs> pardon, wie deze zangeres is geweest. Eh. nou, ik ben er niet achter gekomen. Wat ik wel weet, dat is dat het orkest dat je hoorde, dat dat van uh, Count Basie is. En dat de opname werd gemaakt in 1939. En destijds, <laughs> nou, gaat lekker zo. <coughs> nou, net een glaasje appelsap genomen waar wat te veel suiker in zit. <laughs> Nou, waar ik wel achter ben gekomen, dat is dat het uh, eh, 1939 op een 78 toerenplaat is uitgekomen op het Vocalion label. En je hoorde natuurlijk de Moonlight Serenade, wat al heel bekend is eh, geweest van eh, Glenn Miller. Coonbasie kon je in ieder geval horen in 1939. Goedenavond allemaal, of goedenavond, goedenacht moet ik zeggen, eh, goedenacht. Eh, dit wordt de derde uur, de nacht klinkt anders bij de Vara eh, op Radio 1... met weer wat bijzondere opnames. Zo kan je luisteren naar een hele oude opname van Leon Giezer... gemaakt in het Radio 1-journaal. Toen dat in 2008 nog een gecombineerd programma was met Langs de Lijn op de zaterdagmiddag. Leon Gieser met Je dans zoals je in bed bent. Doe maar. En verder ook nog wat uh, opnamen uit het Grote Giel-archief. Ruben Heijn komt voorbij en Julian Perretta. Het zijn allemaal eh, nieuwe dingen. Afgelopen week werd bekend dat eh, Adele weer een record heeft gebroken... van haar single Someone Like You zijn inmiddels 1 miljoen exemplaren verkocht van de single Someone Like You. En dat is een record, want dat is deze eeuw nog niet eerder gebeurd. Adele, Someone Like You. Hier is het nummer nog eens een keer. Een meisje met een vleugel. Meer moet dat niet zijn, zoals ze dat in Vlaanderen zeggen.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 Dat klopt niet helemaal, maar van dit decennium. <laughs> Want eh, wat ook eh, de oplage van 1 miljoen heeft gehaald... Eh, en dat is dan echt van deze eeuw... dat zijn Pokerface van Lady Gaga en I Got A Feeling van de Black Eyed Peas. De Black Eyed Peas trouwens, die behoorlijk teleurgesteld hebben. Die waren dan echt de hekkensluiter van het Rock Werchter Festival... maar ze hebben er een, een, <laughs> een potje van gemaakt, een zootje. Niet iedereen was er even tevreden over. Goed, even over tot eh, de orde van de dag. Liever gezegd de orde van eh, twee dagen geleden. In alle vroegte in de 3FM-studio bij Giel Belen. Met zijn gitaar Julian Peretta. Yeah, yeah, I said why did you ever even try...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 But back up, it's not that I think I'm clever. Just know that we can do much better, baby. Don't you ever wonder why I was never by your side Uh, and I wonder why on 3FM. I wonder wonder why. stop, drop, roll through, open up the ladder, don't you? Wanna make it any better, baby? Don't you wonder why? Oh, stop, drop, roll through, open up the ladder. You want to make it any better, baby? Don't you ever wonder why? But back up, it's not that I think I'm clever. Just know that we could do much better, baby. Don't you ever wonder why I was never by your side? Don't you wonder why? Oh, oh, oh, oh, oh. yeah. Wonder Why. Je hoorde de stem van uh, Julian Peretta eerder gisteren. Uh, toen was hij te gast bij het uh, eh, 3FM-ochtendprogramma van Giel Belen... waar hij dit live zong. Dit komt uit Frankrijk. Icare, de naam van de chansonnier. En Lapdance, de titel van het liedje dat hij gaat zingen. met die hele lange autorit naar Zuid-Frankrijk. Als je de Belgisch-Franse grens gepasseerd bent... En je moet van eh, radiostation gaan veranderen... dan zou je wel eens terecht kunnen komen bij NRG. En dan zou je op die zender ook wel eens deze plaat kunnen tegenkomen. Lapdance, dat is de titel ervan. En je hoorde Icar. En Icar, dat is een eh, zanger die een paar jaar geleden... Eh, boven water is komen drijven. Want hij deed mee aan Nouvelle Star. Een van de programma's die eh, te bekijken zijn op de Franse televisie. En waarvan wij er in Nederland ook heel veel hebben. <laughs> Wat mij betreft een beetje te veel. Icar in ieder geval een uh, fraai talent die uit eh, die uitzendingen naar voren is gekomen. Lapdance. hit voor het Britse gezelschap Violinski. En die band werd opgericht door Mick Kaminski. En die was eh, in de jaren zeventig eh, een van de leden van het Electric Light Orchestra. En begon voor zichzelf dus met dat Violinski. Haalde de hit praten met deze Clock Dance. Ik neem je mee naar 5 januari 2008. Toen had je op de zaterdagmiddag op Radio 1... een gecombineerde uitzending van het Radio 1-journaal en Langs de Lijn vanaf 12 eh, uur middags. En er was ruimte voor muziek op dat moment. En een van de artiesten die daar toen eh, optrad... dat eh, was Mondo Leone. En toen werd het stil ineens. hey, hoe kan dat nou ineens dat het... stil wordt. Nou, daar gaan we eens eventjes iets aan doen. we gaan hem de, we gaan hem even opnieuw starten, zoals dat heet. Eh, dan moet ik hem opnieuw gaan opzoeken. Dat gaat altijd wat problemen opleveren. Bij mij tenminste, want dan ga ik altijd de verkeerde ehm, letters in tikken. Je kent dat wel. En dan krijg je dus niet datgene wat je wil hebben. Maar ik wil wel die Mondo Leone hebben met je danst zoals je in bed bent. <laughs> En inmiddels komt er al eh, een zenuwachtige technicus eh, <laughs> bij me kijken. Kijken of het nou goed gaat. Daar is hij. <laughs> Leon Giesen. Live bij Langs de Lijn, 5 januari 2008. Ja, los, dames en heren. De machine speelt vanzelf. af. Je danst als je in bed bent, zeggen ze dansen als je in bed bent, zeggen ze. Zou het zo zijn? Ik denk van wel. Zou het zo zijn? Ik ben bang van wel. Er is een verband tussen seks en dansen, denken ze. Ik maak me zorgen om Nederland. Soepele dansers zijn te tellen op één hand. Ja. En al die mannen staan stokstijf langs de kant. Dat moet wat zijn in de ledikant dansen als je in bed bent, zeggen ze. Dansen als je in bed bent, zeggen ze. Zou het zo zijn? Ik denk van wel. Zou het zo zijn? Ik ben bang van wel. Er is een verband tussen seks en dansen, denken ze. En als je het zo bekijkt, dan begrijp je ineens de dijk. Maar het licht uit? dan begrijp je ineens de dijk, maar het licht uit? zelf niet beter dan de rest. Ik kom ook niet uit een swingend nest, helaas. Die stramme Hollandse heupen zijn de pest. Recht op en neer gaat over het algemeen het best. Je dans als je in bed bent, zeggen ze. Dansen als je in bed bent, zeggen ze. Zou het zo zijn? Ik denk van wel. Zou het zo zijn? Ik ben bang van wel. Er is een verband tussen seks en dansen, denken ze. 2008 zijn project Mondo Lione had. En de plaat maakte Je danst als je in bed bent. En in 2008, 5 januari om precies te zijn... was hij te gast in de Radio 1-studio bij Langs de Lijn om daar eh, live zijn je danst als je in bed bent te zingen. Leon Gies, die eh, ook bekend is geworden als bassist in de jaren 80, want toen was hij een van de muzikanten bij het gezelschap Toontje Lagen. Verder heeft hij nog meer talenten, want hij eh, is naast muzikant ook nog eh, filmmaker en verhalen vertellen. Leon Giese die je dus kon horen. Zo dadelijk eh, nieuws over Noel Gallagher, maar eerst even Liam Gallagher met zijn muzikale vrienden in BDI. Speeding, dat is de titel van het album van BDI. en bent die afgelopen weekend ook nog te horen en te zien was op Rock Werchter. En het gezelschap komt ook naar Lowlands toe. BDI, onder leiding van eh, Liam Gallagher. Dat is ontstaan nadat eh, Liam en zijn broertje Nul met een knallende ruzie definitief uit elkaar zijn gegaan. Nou, dat heeft in ieder geval dus opgeleverd dat uh, Lime met de overige leden van Oasis uh, aan BDI begonnen. En Nul, die is niet eh, mokkend achter de geraniums gaan zitten. Nee, die is in zijn eentje wel, weliswaar en wellicht mokkend voor zichzelf begonnen. En dat heeft er dan in ieder geval uh, in geresulteerd... dat hij inmiddels materiaal heeft gemaakt voor twee albums. Toen maar. En het eerste album, High Flying Birds, dat zal in oktober verschijnen. Noel Gallagher. Nou, eh, van dat album High Flying Birds is op dit moment nog geen eh, repertoire eh, en geen geluiden beschikbaar. Dus we doen het nog even met oud materiaal en, van Noel Gallagher.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 Jordan Oasis 1995 van de LP What's the Story Morning Glory. Hun grote hit Oasis met The Wonderwall. Ruben Heijn die krijgt het eh, vanavond en morgenavond druk. Vanavond dan zal hij optreden op het North Sea Jazz Gala. En morgen dan voor het, eh, voor het gewone volk <laughs> op het North Sea Jazz Festival. Maar afgelopen week was hij ook de gast bij Giel Beden in het ochtendprogramma. En daar zong deze nieuwe single That's Not Life. Ruben Heijn. I drank my coffee cold and I got kind of bored. I killed my cereal and I opened the door. Leaving the TV program dead on the floor. Cause that's not life. when you're stuck inside. No more ghosts on the wall inside. I gave birth to a light that puts electrons all around to shame. I don't need the world in a frame. Tiny dotted monsters went to eat our minds not life. That's not life, I know. Hey, yeah. I felt a roaring urge for some kind of change. I dragged out my TV and I turned it to fame. I lost the anchor and I broke down the chain. Cause that's not life when you're stuck inside. No more ghosts on the wall inside. I gave birth to a light that puts electrons all around to shame. I don't need the world. Tiny dotted monsters want to feast on our fantasy. But that's not me, no. After I executed my television, I burned my whole house down and I made the decision to slaughter science and to strangle religion. I can't be free if I let history reign over me. We need to take control of our context and time. We need to start a revolution of the mind. Join and sing this song. This world is not where we belong. This world is not where we belong. Yeah. This world is not where we belong this world is not where we zie Jazz Festival... dat, eh, gepaard, met eh, dat gepaard gaat met een eh, gala. De heren in driedelig pak, de dames met een toilet. Je <laughs> ziet ze al sjouwen. <laughs> En een optreden van Natalie Cole. En dat wordt voorafgegaan door een optreden van Ruben Heijn. En je hoorde Ruben Heijn met een opname die afgelopen maandag werd gemaakt in het ochtendprogramma van Giel Belen. En daar zong dus de nieuwe single That's Not Live. En morgenavond zal hij eh, ook een optreden geven op het North Sea Jazz Festival. Ruben Heijn dus. George Harrison... dat hij in eerste instantie componeerde voor Billy Preston als een gospelsong... maar gaandeweg werd het toch meer een uh, rocksong... en nam hij het zelf maar op George Harrison... Mm, onder de productionele leiding van Phil Spector. En dat was wel te horen ook voor de LP All Things Must Pass... werd op een gegeven moment ook een single... en uiteindelijk nog een hit ook What is Life, George Harrison... En wat je nu gaat horen, dat is eh, James Brown.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 Funny as it may seem, funky as it may seem people get their kicks from stepping on a dream. wonder. Hey, I've been a puppet, a pawn, pirate, a pawn and a king, up and down, over and out. But I know one thing: each time I find myself flat on my face. bill just wouldn't let me buy it. If I didn't think it was worth a try. James Brown, die... Eh, ook in 1998 en in 2004 aanwezig was op het eh, North Sea Jazz Festival. Je hoorde hem hier met een uh, liedje dat vooral bekend is geworden... in de uitvoering van uh, Frank Sinatra. That's Live uit de jaren 60 was het allemaal. Het volgende wat ik je laat horen, dat zou je wel eens kunnen kennen... in de Nederlandse versie van Peter Koelewijn. 24.000 kussen. En dat is opnieuw te vinden in de Franse hitparades van een eh, Franse zangeres. Maar deze Franse zangeres is zo eh, begaafd. Eh, ze is actrice en ze spreekt maar liefst vier talen, waaronder het Italiaans. Italiaans. Eileen is de naam van de zangeres. In de jaren 60, in de vroege jaren 60... toen had je al André Adriano Celentano. En die maakte het liedje onder de titel... Ja, dan moet ik 24.000 <laughs> kussen op zijn Italiaans gaan uitspreken. Niente quattro. Mille <laughs> baci, zoiets. la bugie meravigliose, frasi di amore appassionate, ma solo baci che do a te. Yeah, yeah, yeah, Con 24 meravigliose, frasi di amore appassionate, ma sono baci che do a te. Argento Quattro eh, Bacci. Ja, daar werd ik even in verlegenheid gebracht. Want op eh, mijn platenlijstje daar stond dat uh, eh, Biento Quattro in cijfers uitgetypt. En toen had ik zoiets van, oeps, <laughs> oeps, hoe spreek ik dat uit? Maar goed, ik, heb een ik ken een beetje Spaans, dus dat heb ik er maar eh, in verwerkt. Want dat kwam er goed uit ook. Eh, je hoort in ieder geval Eileen eh, Brandi. Brandy, zo is haar volledige naam. En dit vind je dan weer terug in de Franse hitparade op dit moment. Een liedje uit het begin van de jaren 60. Adriano Celentano, zoals ik zei, is de componist van dat uh, Biento Quatre Mille Bacci. Blijf nog even bij de kusjes. Johnny Mitchell. In France, they kiss on Main Street uit 75. in cars, kissing in cafes. And they were walking down Main Street, kisses like bright flags, hung on holidays. In France, they kiss on Main Street, amour, mama, not cheap display. And we were They Kiss on Main Street, Jord uit 1975. De stem van Joni Mitchell. Als je hem ziet, dan denk je van no, no, no, no. <laughs> Hij ziet eigenlijk niet uit, maar zijn muziek is fantastisch. Eels, ook een van de hoogtepunten op het Rock Werchter Festival van afgelopen weekend. Hier is hij met The Man. Look in the mirror, I am the man. Mrs. Miller says, I am the man. singing I am